Twee uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De grote brand bij het chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk is onder controle. Om kwart over twaalf gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brandweer is nog de hele nacht bezig met nablussen. Om de brand in één keer te doven werd een schuimdeken gebruikt. Dat veroorzaakte extra rook, waardoor omwonenden hun ramen en deuren gesloten moeten houden. In verband met de rook zijn de A16 en de A17 bij Moerdijk in beide richtingen afgesloten. Ook rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwen. De brand in een loods met chemicaliën ontstond halverwege de middag. Het zorgde voor een enorme rookwolk richting het noorden. Ook waren er grote explosies. Het naastgelegen bedrijf Wertsila en kantoorpanden gingen in vlammen op. Het vervuilde bluswater van de brand wordt opgeslagen in een noodbuffer bij Moerdijk. Dat meldt het waterschap Brabantse Delta. De rioolgemalen zijn tijdelijk stilgelegd... zodat het water zich niet via de riolering verspreidt. Ook zijn de sloten afgedamd. Het vervuilde water wordt later verwerkt en afgevoerd. Drinkwaterbedrijf Evides heeft uit voorzorg drie spaarbekkens voor drinkwater uit de productie genomen. Het gaat om de bekkens bij Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse. Mogelijk zijn er roetdeeltjes neergekomen in het water. Evides wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft de bekkens daarom stilgelegd. De in Nederland geboren honkballer Bert Blijleven is opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in de Verenigde Staten. Dat is een eer die alleen is weggelegd voor de grootste sterren in de Major League Baseball. De 59-jarige oudwerper Blijleven werd geboren in Zeist, maar verhuisde kort daarna naar Californië. Tussen 1970 en 1992 won hij met verschillende teams twee keer de World Series. Ook werd hij twee keer gekozen in het All-Star team. In 2009 hielp hij Oranje als coach van de werpers. Dan het weer, tot de ochtendspits verraderlijk glad in Friesland, Groningen en Drenthe. Overdag wordt het 3 tot 6 graden, met in de middag vanuit het zuiden opnieuw veel regen.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 Talk Talk, de Engelse band, die heb ik nog eens een keer laten horen. Ze waren actief tussen 1981 en 1991. Uit Groot-Brittannië kwamen ze en andere hits uit het oeuvre van uh, Talk Talk waren naast eh, It's My Life onder andere Dum Dum Girl en Life is What You Make It. Goedemorgen. Goedenacht. welkom bij De Nacht Klinkt Anders. Het muziekprogramma van Radio 1 van 2 tot 6 hier bij de VARA op deze zender met Roel Koeners. het uh, vooral een gaan van een aantal beroemdheden. Jerry Rafferty, daar waar het ging om de muziek, en ook eh, Koen Moulijn. Koen Marleen heeft iets met muziek te maken. Nou, hij is wel eh, in muziek voorgekomen. Daar laten we een klein voorbeeldje van horen. We laten eh, iets horen van Jerry Rafferty. Geen Baker Street, dat hebben anderen al voor ons gedaan. En we laten ook een cover horen van een liedje geschreven door Jerry Rafferty... dat ooit door een Nederlandse band is uitgevoerd. Nou, misschien heb je al een idee van waar, eh, hoe de vlag erbij hangt. Blijf in ieder geval luisteren de komende uren naar De Nacht Anders de Vader op Radio 1. meer gezongen dan alleen maar Baker Street. Jerry Rafferty, dit is een van die andere platen die na Baker Street kwam. Night Owl, de titeltrack van het album van de LP die in 1979 uitkwam. Jerry Rafferty in 1970 toen eh, had hij ook al geschreven... Please sing a song for us. En dat werd in zijn versie geen hit. Er was een Nederlandse band die met die uitvoering op de loop ging. En die band kwam uit Utrecht. zij noemden zich de Continental Uptight Band. sit down, open up your case, turn show your face to the crowd. Sing a song in genuine bluegrass about your Dixie darling, a banjo that's always in tune. sing a song for us. thought your performance was cool. Tune in, turn on, stop that in your tracks so the voice softly singing about some fool on the hill. Please sing a song. Continental uptight Band, een gezelschap dat afkomstig is uit Utrecht. Zo eind 1969, eh, toen kwamen ze bij elkaar. En in 1970, toen hadden ze een paar hitparades, successen. Beautiful Friendship, dat was ook zo'n plaats die we in 1970 in de hitparade konden vinden... van deze Continental Uptight Band bleef bestaan tot 1980. En toen was het succes over. En toen besloten ze maar om er een punt achter te zetten. Wat ik je niet hoor, dat was in ieder geval een compositie... die geschreven werd door Jerry Rafferty. Dat Please Sing a Song for Us. Nog een keer Jerry Rafferty en nu in gezelschap van Joe Egan... waarmee de jarenlang Steelers Wheel vormde. Uit de jaren 70 wederom. Hier is star. So they made you a star. Now your head's in a cloud. And you're walking down the street with your feet. You through the door, and when you take a you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Oh. Ah. Jerry Rafferty, nog eens een keer in, drie verschillende vormen. Star, dat kon je van hem beluisteren in 1973. Een hitparade succes samen met zijn eh, muzikale maat Joe Egan. En samen noemde zij zich Steelers Wheel. Afgelopen zondag, toen overleed Sushitra Mitra. Wie? <laughs> Denk je misschien bij jezelf. Sushitra Mitra. ঘাসে ঘাসে Leo. En je hoorde de stem van Sushitra Mitra, een zangeres uit India... zoals je <laughs> zelf hebt kunnen constateren. Zij is afgelopen zondag overleden. Hier in Nederland is zij eh, in het geheel niet bekend. Maar dat is in India iets anders. Daar eh, is het toch eh, een, vooraanstaand, een vooraanstaande bekendheid. Een bekende zangeres. haar stem is ook te horen in diverse films waar zij weer playbackt. Of week eh, de, de nasynchronisatie doet van andere acteurs die doen alsof ze zingen. <laughs> maar dat is dan die stem van Sushita Mitra. Maar hier liet ik dan een eigen opname van haar horen. Afgelopen zondag dus overleden. Dan natuurlijk Koen Moulijn. Koen Moulijn eh, zelf heeft bij mijn weten nooit een plaats eh, plaat gemaakt... maar hij is wel regelmatig bezongen. Onder andere in de jaren 60 door Jaap Valkhoff, een andere Rotterdammer. Je gaat zo meteen een van de beroemdste Feyenoord-liederen horen. Hand in hand kameraden. En na het eerste refreintje, het tweede couplet... daarin komt ook de naam Koen Moulijn voorbij. traditional, zou je haast kunnen zeggen. En deze Evergreen, hand-in-hand kameraden, die hoorden de stem van Jaap Valkhoff... een opname uit de jaren 60. the can tell that you're baby, hold me. Hold Set op Michael, de titel van het jongste album van Michael Jackson. opnamen destijds niet helemaal afgemaakt werden... <laughs> zijn er wat voefjes eh, foefjes aan toegevoegd. Men heeft eh, delen van songs die al waren opgenomen door anderen laten inzingen. In dit geval hoorde je Hold My Hand, Michael Jackson... en de daaraan toegevoegde stem was van Akon. Een niet zo bekende rapper hier in Nederland... maar heeft wel een keer in de hitparade gestaan... als medewerker van The Sweet Escape. En dat was dan weer een hitsingle voor eh, Gwen Stefani in het jaar 2007 alweer bijna vier jaar geleden. Michael Jackson dus met eh, Hold My Hand. En ja, <laughs> even in het verlengde van uh, Casaluna. Eh, iets ontdekken degene die Michael Jackson ontdekt heeft, <laughs> dat is Diana Ross. Diana Ross die in de jaren 60 natuurlijk bij de Supremes zat. En die Supremes die hebben in de jaren 60 eh, een LP gemaakt met eh, oude liedjes. Tenminste, <laughs> wat, wat niks te maken had met popmuziek, musical songs en eh, melodieën van Rodgers en Hammerstein. Er is uiteindelijk één LP uit voortgekomen, de Supreme Sing Rodgers and Hart... En alle andere songs die eh, in die lijn lagen... die zijn verder nooit uitgebracht. Die zijn op de plank blijven liggen. Tot een aantal jaren geleden. Toen verscheen dan eens een album waarop al die plank, al dat plankmateriaal alsnog werd uitgebracht. Dit is er zo eentje. <laughs> Met een big band ook nog. Dit is uit de musical Bye Bye Birdie. the clouds and cheer up. Put on a happy face. To have the gloomy he loves, no tragedy. It's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick on a pleasant outlook. Stick out that noble chin. Wipe on that full of download. Slap on a happy grin. from the clouds and cheer up. Put on a happy face. Take off the gloomy mask of tragedy. It's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile. Take out a pleasant outlook. Stick on that noble chin. Wipe off that full of doubt look. Slap on a happy grin. Supremes uit de jaren 60. En deze keer dus niet met het materiaal van Holland Hollands... maar met het materiaal van de muziek uit de musical Barbara Birdie... Put on a Happy Face. En deze, dit, dit soort liederen met een big band hadden de Supremes gemaakt... Eh, in opdracht van de platenmaatschappij. Want de platenmaatschappij ja, die dachten het is zo leuk om populair te zijn bij de jeugd met Diana Ross en de Supremes. Maar hoe kunnen we die ouders van die jeugd veroveren? En dat was de reden waarom de Supremes de studio in zijn gegaan met een big band. Uit de periode jaren 60 hoorde je dus eh, Diana Ross en de Supremes met Put on a Happy Face. Dit is ook eh, een studioopname uit het ochtendprogramma van Giel Belen. Agnes Obel. Down by the river, by the boat, everybody goes to be alone. Where you won't see any rising sun. Down to the river, we will run. When by the water, we drink to the dregs. Look at the stone on the riverbed. I can tell from your eyes. You've never been by the riverside, down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God. I see how everything is torn in the river deep. I don't know why I go the way down by the riverside. When that river runs past your eyes, to wash of the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I walk to the borders on my own, only the water just like a stone. Chill to the marrow in them bones. Why do I go hero? Boom. Mm. Oh my God, I see how everything is torn and the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Daar komt ze vandaan, Agnes Obel. En wat je van haar hoorde, dat heette de Riverside. En die Agnes Obel die is volgende week in Nederland, in Groningen. Dat in het kader van uh, Sonic 2 optredens zal ze daar geven. Dat zal zijn op woensdagavond en op zaterdag. Dus hou dat even in de gaten.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 Want veel van de composities van de band die waren van zijn hand. Robbie Robertson en ook de productie. En daarvoor had je dus eh, Agnes Obel met eh, The Riverside... wat ik je liet horen en de opname die ik je liet horen... want dat wilde ik nog even kwijt. Die was van het eh, programma van Giel Belen op 3FM... en die werd gemaakt op 30 november, jongsleden. Dit wordt Bob Dylan. Letten. son. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard gonna fall. Oh, what did you see, my son? And what did you see, my darling? So So gun shops, swords in the hands of young children. star. Heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. die afgelopen jaar uitkwam. Maar zoals je Bob Dylan hier hoort, zo klinkt hij heden ten dagen niet meer. Het is een beetje rafeliger geworden, <laughs> dat zal ik wel zeggen. Maar eh, die opname, Hard Rain is Gonna Fall, die hoorde... die stamt oorspronkelijk uit 1962. Die werd gemaakt voor de LP de Free Freewheelen Bob Dylan. Maar die werd gemixt door de mannen van de Rhythms del Mundo. Twee heren die voortkomen uit de Buena Vista Social Club... en die de laatste jaren er een gewoonte van hebben gemaakt... om poprepertoire te voorzien van een Latijns-Amerikaans sausje. Hedendaags poprepertoire, maar ook repertoire uit het verleden... zoals je dus kon beluisteren. Deze plaat van Bob Dylan. A Hard Rain's Gonna Fall. Dit is de samenwerking van Huub van der Lubbe, Jack Poels en acteur Frank Lammers... Samen met de band Zonder Banaan. Echte vrienden. Trotseren wij samen elk gevaar. Waar ik ging zag ik voetstappen, twee paar naast elkaar. Dat het met mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En plots zag ik maar één paar, waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereldlijn. Vrienden die verdienen om er zelf te zijn. sporen weer compleet. En ik heb je toen gevraagd waarom jij dat eigenlijk deed. Je zei ik maakte onderscheid tussen echt en nep. Want je zag toen maar een paar omdat ik je toen gedraagd. 3FM-uitzending van Serious Request voor de kerstdagen. Toen zongen ze dit al live, Huub van der Lubbe, Jack Poels en Frank Lammers... samen met de band Zonder Banaan. En dat sloeg aan. Het sloeg zelfs zover aan dat, van dat er besloten is om daar een officiële single van uit te brengen. En dat is dan bij deze gebeurd. Echte vrienden van de band Zonder Banaan dus. En de opbrengst die gaat trouwens naar uh, Serious Request... Dit is Robert Palmer. Ditje liedje werd geschreven door Todd Rundgren. Can We Still Be Friends, de titel van de song. is zeker mooi. Misschien net even iets mooi, maar deze is ook heel vrij. Robert Palmer die het coverde, Todd Rundgren die het schreef... Can We Still Be Friends? Secrets, de titel van de LP waar het in 1979 op werd uitgebracht... van Robert Palmer. En een jaar eerder toen zette Todd Rundgren datzelfde... Can We Still Be Friends op de plaat. En dat was dan voor de LP Hermit of Mink Hollow. Zo dadelijk Onno Duivenede-Wit met het laatste nieuws... Tot je tijd Amatorski. Een professionele band uit Vlaanderen. Dit is hun nieuwe single, The King. The King died after you promised loyalty. show